Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Klimaatactivisten zitten nog steeds vastgeketend aan twee sluizen in IJmuiden. Ze willen zo voorkomen dat vervuilende cruiseschepen naar Amsterdam kunnen varen. De gemeente Velsen, waar de sluizen onder vallen, laat aan in haar Nieuws weten voorlopig nog niet in te grijpen. Vorige week blokkeerden activisten ook al een paar sluizen. Toen greep de politie uiteindelijk wel in. Voor de vierde keer in iets meer dan een week tijd is op hetzelfde plein in Amsterdam-Noord een pand beschoten. Volgens AT5 was iets na middernacht een vishandel onder vuur genomen, die vorige week maandag ook al doelwit was. Woensdag en vrijdag werd een eetcafé op het plein beschoten. De politie heeft gisteravond in Zerenberg in Gelderland straten afgezet vanwege een illegale carmeeting. Daarbij komen liefhebbers hun gepimpte auto's laten zien en dat klonk zo. kwamen honderden mensen op af. Of er ook bekeuringen zijn uitgedeeld, weten we niet. En een half uurtje geleden is de laatste etappe van de Tour de Van begonnen. Vandaag wordt duidelijk wie de wielerwedstrijd gaat winnen. De Tour eindigt straks op de Alpe d'Huez. En dat speciaal voor de rensters. Zelfs Marianne Vos, die al heel wat heeft meegemaakt in haar carrière... heeft daar nog nooit een wedstrijd gereden. Dus dit gaat de eerste keer worden eh, ooit gedaan... Eh, toen ik vervolgens eh, langs de kant stond om, om de mannen toer te zien. Oh, en ja, nu zijn we zelf hier. Hoe lang dus, is dat geleden? Ja, dat is uh, eh, 25 jaar geleden, denk ik, minimaal. Wat stel je je daarvan voor? Ja, ik ben heel benieuwd. Eh, het is natuurlijk eh, een iconische berg. En ik ben, ben heel benieuwd hoe het voor ons gaat zijn. De etappe van vandaag is bijna 150 kilometer en begon net in Le Grand Bornand. Het weer dan nog. De zon laat zich overal zien, maar ook stapelwolken komen voorbij. Het wordt 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht door de werkzaamheden aan de A2. Die is dicht richting Den Bosch. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...